Mark Visser met het NOS-journaal. Op het WK voetbal is titelverdediger Duitsland uitgeschakeld. Zuid-Korea scoorde in de extra tijd twee keer tegen de Duitsers. Wat Zweden met 3-0 van Mexico won, kunnen de Duitsers naar huis. Het is al sinds 1950 niet voorgekomen dat Duitsland al in de poolfase op een WK werd uitgeschakeld. Mexico en Zweden gaan naar de achtste finales. De Tweede Kamer gaat de eigen integriteitsregels onderzoeken. Er wordt een werkgroep opgericht naar kritiek van het Europese anticorruptiebureau. Volgens het bureau houdt de Kamer nu niet genoeg in de gaten of de parlementariërs de integriteitsregels wel naleven. Met onder meer verwezen naar het appartement van D66-leider Pechtold... dat hij niet in het geschenkenregister van de Kamer had laten registreren. De president van Zuid-Soedan en de belangrijkste rebellenleider... hebben na twee dagen overleg een vredesovereenkomst getekend. Ze spreken onder meer af dat er over drie dagen een wapenstilstand ingaat. Het akkoord moet een einde maken aan een bloedige burgeroorlog... met tienduizenden doden. De verbouwing van de zuidelijke ringweg Groningen dreigt jarenlang vertraging op te lopen. Volgens de provincie lukt het de Duits-Nederlandse aannemerscombinatie niet om genoeg geschikt personeel te vinden. De Groningse politiek is bang dat het project ook veel duurder wordt. De Zuidelijke Ringweg in Groningen is een stukje snelweg van 12 kilometer... dat op een aantal plekken verdiept wordt aangelegd. UEFA heeft AC Milan voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal... omdat het de regels van Financial Fair Play heeft overtreden. De club kwam vorig jaar in Chinese handen. Er werd voor bijna 200 miljoen aan nieuwe spelers gekocht... en er stonden slechts enkele tientallen miljoenen euro's aan inkomsten tegenover. Het weer, vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt.